Verder zijn de exportcijfers naar boven bijgesteld. Wel is de arbeidsmarkt stilgevallen. De werkgelegenheid lag op hetzelfde niveau als in het vierde kwartaal van vorig jaar. Acht kinderen zijn gered uit handen van een Nederlandse pedoseksueel. Het zouden zijn adoptiekinderen zijn. De man misbruikte ze en maakte daar met een webcam beelden van die hij verspreidde. Hij is volgens de Europese politieorganisatie Europol in de Filipijnen opgepakt. Een vrouw die hem hielp is ook gearresteerd. Volgens Europol waren sommige kinderen nog erg jong. Werkgeversvoorzitter De Boer vindt dat mensen die in de bijstand zitten hun handen uit de mouwen moeten steken. In een interview in de Volkskrant noemt de voorman van VNO-NCW het grootste deel van de half miljoen mensen in de bijstand labbekakken en slappelingen. Ze kunnen bijvoorbeeld ook gewoon asperges steken, volgens hem. Verder stelt hij voor om de bijstand te verlagen om er zo voor te zorgen dat mensen eerder op zoek gaan naar werk. Supermarktconcern Ahold neemt het Belgische Deleuze over. Dat maakten de twee bedrijven, die zelf van een fusie spreken, vanochtend bekend. Het hing al langer in de lucht. Sinds mei dit jaar waren ze met elkaar in gesprek. In 2006 werden ook al mogelijkheden verkend, maar de onderhandelingen liepen toen op niets uit. De voormalige topman van de NS, Timo Huges, krijgt mogelijk toch een forse ontslagpremie. Dat zegt arbeidsrechtadvocaat Van Gelderen. Het komt door een fout van de Raad van Commissarissen. Toen Huges begin deze maand werd ontslagen, heeft de Raad dat niet schriftelijk bevestigd. Dat had wel gemoeten en daarvoor is het nu te laat. Nu blijft er een normale ontslagprocedure over... waarbij Huges aanspraak kan maken op een bonus en een vertrekregeling. Het weer op steeds meer plaatsen klaart het op en gaat de zon schijnen. Heel plaatselijk kan nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 21 graden.